Mark Hokken met het NOS-journaal. De bonden eisen 3,5 met een loonbod komt. Doet ze dat niet, dan volgen er acties bij de Belastingdienst en in gevangenissen. En bij Rijkswaterstaat en een aantal inspecties worden acties voorbereid. De ambtenaren zitten sinds 1 januari zonder CAO. Olongren wil nog niet ingaan op de looneis, ze wil eerst haar begroting afhebben. De Amerikaanse president Trump brengt op 13 juli een bezoek aan Groot-Brittannië. Eigenlijk zou hij al in januari langskomen, maar dat ging niet door. Trump is in Groot-Brittannië niet erg populair. Een petitie tegen zijn komst werd bijna 2 miljoen keer getekend. De familie van de overleden DJ Avicii zegt dat hij niet meer de kracht had om door te gaan. De familie doet dat in een open brief. Zijn ouders zeggen dat de zweet worstelde met zijn leven. Hij kon niet langer verder en wilde rust vinden, schrijven ze. De 28-jarige Avicii werd afgelopen vrijdag doodgevonden in een resort in Oman. De aangekondigde staking in het streekvervoer gaat door. De rechter heeft dat bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de werkgevers in het openbaar vervoer. Die vinden dat de bonden misbruik maken van het stakingsrecht, omdat de CAO-onderhandelingen nog gaande zijn. Ook zijn de stakingen volgens de werkgevers maatschappijontwrichtend, maar daar is de rechter het niet mee eens. De luchtmacht krijgt een tweede vrouwelijke generaal. De 42-jarige luchtmachtkolonel Eleanor Boekhold O'Sullivan... Ze is commandant van de vliegbasis Eindhoven en werkte hiervoor onder meer bij inlichtingendienst MIVD. GroenLinks gaat drie wethouders leveren in Nijmegen. De partij vormt in die stad een coalitie met D66 en SP die beide twee wethouders leveren.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 to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody you love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else. I used Rebel man, rebel man, rebel man. Rebel man, rebel man, rebel man. Try to be your poor rebel man. Rebel man, rebel man, rebel man.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 Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go just me. Just me. I was getting more baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart. Tell me your passion's gone. are coming out of nowhere.